Twee uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Italië heeft tegen de zin van minister van Binnenlandse Zaken Salvini... tientallen bootvluchtelingen aan land gelaten. De vluchtelingen zijn overgenomen van het schip van hulporganisatie Sea-Watch. Die redden eerder deze week 68 mensen uit zee voor de kust van Libië. De Italiaanse regering zei gisteren nog dat Sea-Watch niet welkom is... in de Italiaanse territoriale wateren. Maar Sea-Watch zette toch koers naar Lampedusa... Het schip van Sea-Watch is door Italië in beslag genomen. De Arcade van Duncan Lawrence is een dag na het winnen van het Eurovisie Songfestival dubbel platina geworden. De zanger kreeg het nieuws vanavond te horen tijdens de extra uitzending van Pauw op NPO 1. Het programma was geheel gewijd aan de eerste Nederlandse overwinning in 44 jaar. Duncan kwam vanmiddag aan op Schiphol, waar hij werd verwelkomd door zijn fans. Op een persconferentie vertelde Duncan dat hij tijdens de puntentelling misselijk werd van de spanning. Ruim acht weken na de Provinciale Statenverkiezingen is er in één provincie een coalitieakkoord bereikt. In Groningen gaat GroenLinks als grootste partij samenwerken met vijf andere partijen. Forum voor Democratie, de grote winnaar van de verkiezingen, onderhandelt nog maar in een paar provincies mee. Dat is in Zuid-Holland, Flevoland en Limburg. In het oosten van het land heeft noodweer vanavond voor overlast gezorgd. Op sommige plaatsen viel veel regen en er waren zware onweersbuien. Straten kwamen blank te staan in Deventer... en in Later, in Gelderland brak brand uit in een huis na een blikseminslag. Tussen Zwolle en Olstrijden tot maandagochtend geen treinen door blikseminslagen. De overwegen moeten eerst worden gerepareerd. Het weer, de buien lossen geleidelijk op en er ontstaat nevel of mist. De temperatuur daalt daarbij tot een graad of 10. Vanaf morgenochtend wisselend bewolkt en vooral in het noordoosten wat regen of motregen. Aan zee wordt het niet warmer dan een graad of 14. In het binnenland kan het 22 graden worden.